met het NOS-journaal. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Pakistanse regering moet bewijzen dat ze echt niet wist waar de Al-Qaeda-leider zich schuilhield, zegt het prominente senaatslid Joseph Lieberman. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Bin Laden Pakistaanse helpers moet hebben gehad, maar wilde niets zeggen over de mogelijke rol van de Pakistaanse overheid. Minister Clinton heeft de Pakistanen juist bedankt voor hun hulp bij de opsporing van Bin Laden. Premier Rutte heeft president Obama schriftelijk gefeliciteerd met de actie tegen Bin Laden. Hij prijst de moed en vastberadenheid van degenen die erbij betrokken waren. In de felicitatie staat niet dat het mooier was geweest als Bin Laden levend was gepakt. Rutte zei dat vanochtend wel, maar hij zei er toen meteen bij dat dat waarschijnlijk ondoenlijk was geweest. De politie heeft de twee mannen vrijgelaten die ervan werden verdacht dat ze iets te maken hadden met de duinbranden bij Schorel. Ze waren aangehouden omdat ze naar brand roken en zwarte vegen hadden op hun handen en gezicht. Maar later bleek dat ze op het strand bij Schorel een tractor met pech hadden geholpen. Amsterdam neemt extra maatregelen om onrust tijdens de dodenherdenking op de Dam te voorkomen. Vorig jaar raakten tientallen mensen gewond in de paniek die ontstond toen iemand begon te schreeuwen. EHBO'ers zijn aanstaande woensdag extra goed herkenbaar en er worden dranghekken gebruikt waarin mensen niet met hun voeten kunnen blijven haken. Saab wil binnen een week weer auto's gaan produceren. Door geldproblemen ligt de productie al 3,5 week stil. Maar volgens saap eigenaar Spijker zijn die problemen opgelost. Saab krijgt onder meer een lening van 30 miljoen euro van een Finse investeringsmaatschappij... en het bedrijf gaat samenwerken met een Chinese geldschieter.